uur. moet met het NWS Journaal. Telecomprovider Vimpelcom betaalt de Nederlandse justitie bijna 360 miljoen euro... om vervolging voor omkoping en valsheid in geschriften te ontlopen. Ook met de VS heeft het bedrijf voor hetzelfde bedrag een schikking getroffen. Vimpelcom zit in Amsterdam en groeide de laatste 10 jaar uit... tot een van de zes grootste telecomproviders ter wereld. Het bedrijf opereert onder meer in Rusland, Italië, Azië en Oekraïne... Volgens het OM heeft Vimpelkom zich schuldig gemaakt aan corruptie... bij het verkrijgen van toegang tot de Oekraïnse markt. Een akkoord tussen de Britse premier Cameron en de andere Europese regeringsleiders is nog niet dichterbij gekomen. In Brussel wordt een top gehouden over nieuwe voorwaarden waaronder Groot-Brittannië EU-lid wil blijven. Zo willen de Britten meer inspraak in het economische beleid van de eurolanden. Een gunstige deel nu moet voorkomen dat de Britten in een referendum voor een vertrek uit de EU stemmen. De Syrisch Koerdische militie YPG zegt dat Turkije leugens verspreidt om de Koeren in Syrië aan te kunnen vallen. In een verklaring herhaalt de militie nog eens niet verantwoordelijk te zijn voor de bomaanslag in de Turkse hoofdstad Ankara gisteren. De Turkse premier Davutoglu zei vandaag dat een Syrisch-Koerdische strijder erachter zit. Amsterdam wil seksuele intimidatie op straat harder aanpakken. Wettelijk is maar een deel van het gedrag strafbaar. Belediging, stalking en betasten. De hoofdstad onderzoekt of de strafbaarstelling via een plaatselijke verordening kan worden uitgebreid. Ze moeten bijvoorbeeld ook sissen en bespugen strafbaar worden. Voetbal, Manchester United heeft ook in de Europa League slecht gepresteerd. De ploeg van Louis van Gaal verloor bij FC Midtjylland in Denemarken met 2-1. Manchester United heeft nog wel kans op een plek in de achtste finales. Tottenham Hotspur met doelman Michel Vorm speelde bij Fiorentina met 1-1 gelijk.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 Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1151 hier op CFM voor Nog een uurtje nieuw eens muziek hier op je eigen lokale radio. We gaan beginnen aan een nieuwe artiest voor ons programma. Joe Heineman met dubbel N. En ehm, zijn cd heet Gratitude. Er staat er eh, een review, een recensie ehm, op de playlist. Dus als je wat meer wil lezen over Joe Heineman... dan zou ik zeggen, ga even naar peacefulradio.eu en op de playlist via link naar de recensie. Goed, ik wens je heel veel luisterplezier.

ngilibo njalo nkosi yami

Our twilight gleam is in our eyes. The night is on our hair, and like a lovesick land, she has my heart thrall. No life I own.